De ploeg van premier Rutte krijgt vooral waardering voor de onderlinge band tussen VVD en PvdA en de samenwerking met een deel van de oppositie. De internationale gemeenschap gaat door met het aanpakken van IS, zowel politiek als militair. Dat hebben Frankrijk en Irak gezegd na afloop van een internationale conferentie in Parijs. Dertig landen hebben verklaard dat ze islamitische staat willen verslaan. De deelnemers aan de conferentie zijn het erover eens dat IS geen vertegenwoordiging is van de islam, maar een gevaarlijke beweging. Het Openbaar Ministerie is een nieuw onderzoek begonnen naar de mogelijke betrokkenheid van Willem Holleder bij zeker drie liquidaties. Hij zou achter de liquidaties zitten van zijn zwager en mede Heineken ontvoerde Cor van Hout, de crimineel Kees Houtman en kroegbaas Thomas van der Bijl. De aanleiding voor het nieuwe onderzoek zijn verklaringen van kroongetuige Fred R., die zelf voor zijn rol bij liquidaties veroordeeld werd tot 30 jaar cel. Een Nederlander zit mogelijk al jaren onterecht vast in een Spaanse cel. Dat meldt de Spaanse krant El País. Romano van der Dussen werd in 2005 veroordeeld tot 15 jaar cel voor een aantal gewelddadige verkrachtingen. Er werd DNA gevonden dat niet van van der Dussen was, maar toch werd hij veroordeeld. Het DNA is mogelijk van een Britse man die een vrouw heeft verkracht en vermoord. Een Spaanse onderzoeksrechter gaat zich nu opnieuw over de zaak buigen. Het weer veel zon, maar ook stapelwolken. In het oosten en noordoosten kan een bui vallen. Het is 19 tot 22 graden. Morgen is de kans op een regen- en onweersbui groter, vooral in het midden en noorden van het land. De dagen daarna is het droog en zomers warm. Dit was het NOS Journal. ZFM, verkeersupdate.